Sommige slachtoffers zouden dubbel zijn geteld. De meeste mensen kwamen om toen paniek ontstond nadat de politie traangas gebruikte. Volgens de minister van Veiligheid daar was het stadion ook te vol. Er zouden meer mensen zijn toegelaten dan er plek was. In Den Haag is een demonstratie tegen het regeringsbeleid. Ruim 100 demonstranten zijn boos over de toeslagenaffaire en de hoge energieprijzen. Tegen een grote foto van premier Mark Rutte worden ook eieren gegooid. Ze willen ook nog een mars door de stad lopen. In Drenthe starten ze de campagne De Veilige Kleedkamer. Sportclubs kunnen een keurmerk halen door middel van bijvoorbeeld trainingen... Om te zorgen dat de kleedkamer voor iedereen een veilige plek is, met name LHBTI'ers, zegt de organisator. We weten allemaal dat homo nog steeds het, het grootste scheldwoord is overal. Als het jou aangaat en je hoort het keer op keer dat een, een, een, een bal die niet helemaal goed is een homobal is, hè, en dan betrek je dat toch wel gauw op jezelf. De campagne begint in Drenthe, maar ze hopen ook buiten de provincie dat clubs het keurmerk Veilige Kleedkamer willen halen. En You Hate It or You Love It, de serie over de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, wordt onwijs goed bekeken op Netflix. En nu is de opvallende goudkleurige bril van de echte Dahmer te koop. De verzamelaar die de bril nu in zijn collectie heeft, showt hem alvast op YouTube. Holy tits. I've never seen something this rare in the true crime community. In, in like right in front of my face. They're called the Dahmer glasses for a reason, right? you see these glasses. The Dahmer glasses. Voor 150.000 dollar wil de verzamelaar er afstand van doen. Eerder verkocht hij al de urn met as van Jeffrey Dahmer voor 250.000 dollar. En dan nog het weer vanmiddag zo goed als droog met aardig wat zon en een graad of 17. Vanavond koelt het af en kan het op sommige plekken mistig worden.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 Just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time. You seem available. Don't mean shit. I know these bitches wanna settle you. Gotta say you on my short list of few.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 Ik kan spreken. Ik wil durven, ik wil schreeuwen. Maar toch hou ik me weer in. Ik ben weer terug bij het begin. Mensen zeggen dat het komt zo goed. Maar vertel me liever hoe dat moet. Er schuilt een tran achter mijn lach.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 Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Sunshine, I could call you my baby boy. Baby. Could call me your with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby it, And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not by everything. Kendrick than Alexander Wayne. Come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store with your Louis fur, Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Yeah. flair. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we can spend some time. I could be your sunshine. I've heard Some say you will love me yourself to me back the promises, roll love your breath, and your cocaine. acting shady. What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you are trying to prove that I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you're never there for me. Yeah. Mm -hmm. I be acting to you, you're very dear to me. An honor I've measured to you, me nah, fair to you. Woman, I want to really make you know that I will always join here to you. But me know me not no fear to you Me stand up like a man and I'll okay. be there because I care for you Long time you are telling me not a girl I here to you Woman if you leave me now I'm gonna shed a lot of tears for you You want to breathe and still you're not exhaling Say you want to leave cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl I want to know why you're bailing Ship yo So what's that supposed to be about baby Get free of your vibe and stop acting acting crazy Reminisce on all the good times daily Why you tryna pose like